Ik denk nog vaak verblijf, aan mijn liefde tijd, ach die tijd. Je droomde zo wat en je aanbad je eerste schat. Jij was nog jong en bleu, en zij zo bleu en jong, ze was naar les en een Met haar hand in mijn hand, zaten wij hand in hand. Zo charmant en galant en ons hart stond in brand. En de man keek ons aan uit een bootje vandaan. In het rinkelende lied, de biet piet, piet, zien. Ik zei schat, zij zei schat, en zo praten wij van Ik zei hem, zij zei hem, en toen zeiden we hem. Met mijn hand in haar hand en haar hand in mijn hand. En zo zaten wij daar hand in hand. We keken naar de lucht en zuchten samen zucht. En ik dacht, mijn huis werd omhoog. Plato en zo en H2O je bent dan zonder zorg, Het eind van het liedje wordt drie voor klein op je schoolrapport. Met haar hand in mijn hand zaten wij hand in hand. Zo charmant en galant en ons hart stond in brand. En de man keek ons aan uit een wolkje vandaan. In een riet klonk een ik zei schat, zij zei schat, en zo praten wij van. Ik zei hem, zij zei hem, en toen zeiden we hem. Met mijn hand in haar hand, en haar hand in mijn hand. En zo zaten wij daar hand